Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de brief van minister scenario's worden voorbereid om de crisis aan te pakken en hoeveel die gaan kosten. De Tweede Kamer had daar wel om gevraagd. Als de fracties willen weten wat de kosten zijn van bijvoorbeeld doorgaan met steun aan Griekenland of van een Grieks faillissement, dan kunnen ze die informatie vertrouwelijk krijgen. Dat gebeurt omdat de cijfers zeer onzeker zijn. In de brief van de jager worden wel drie scenario's gegeven van hoe de huidige crisis zich zou kunnen ontwikkelen. Een daarvan is bijvoorbeeld de nieuwe bankencrisis. In dat geval zou de Nederlandse staatsschuld de komende jaren kunnen oplopen van 66% naar 86%. De zorgpremie stijgt volgend jaar wat meer dan het kabinet heeft becijferd. Volgens Mensis topman van Bokstel is de 11 euro per jaar extra zoals het kabinet verwacht te krap. Hij schat dat de Nederlander gemiddeld tussen de 20 en 30 euro per jaar meer kwijt is voor zijn verzekering. Van Bokstel vindt dat de regering de problemen voor zich uit blijft schuiven. Zorg wordt duurder, terwijl de Nederlander naar verwachting het komend jaar niet of nauwelijks meer gaat verdienen. Het gat tussen wat mensen kunnen betalen en wat de zorg gaat kosten wordt steeds groter en dat baart de oud-minister zorgen. In het uiterste noorden van de Amerikaanse staat Idaho is een jager gedood door een grizzlybeer. Vlak nadat de beer de man had aangevallen is het dier gedood door een vriend van het slachtoffer omdat de grizzly beschermd is in de Verenigde Staten, kan de man die de beer doodschoot een boete krijgen van maximaal 50.000 dollar. In juli dit jaar werd een man gedood door een grizzlybeer in het Yellowstone Park. Maar in het algemeen zijn fatale aanvallen van grizzlies op mensen zeldzaam. Het weer vannacht overwegend droog, minima rond 12 graden. Overdag veel bewolking en vanuit het westen buien.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 But you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.